Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie onderzoekt of medewerker worden door hun werk op een Amerikaanse legerbasis in Brunsum. Een woordvoerder bevestigt een bericht daarover van regionale omroep L1. Tientallen mensen die op de legerbasis in Zuid-Limburg hebben gewerkt... zeggen dat ze zijn blootgesteld aan giftige en kankerverwekkende stoffen... en dat ze daardoor ziek zijn geworden. Ze moesten voertuigen schilderen... en de kankerverwekkende stoffen zouden vooral in de verf hebben gezeten. Defensie zegt dat er geen normen zijn overschreden... maar neemt naar eigen zeggen de klachten uiterst serieus. De ophef over de vliegreizen van Greenpeace-directeur Husting heeft de milieuorganisatie tot nu toe 675 donateurs gekost. Deze week werd bekend dat Husting geregeld van Luxemburg naar Amsterdam vloog. Hoewel in het beleid van Greenpeace staat dat werknemers voor zulke korte afstanden niet het vliegtuig mogen pakken. In Kenia is een politicus gearresteerd naar aanleiding van de aanslag in de kustplaats Beketoni. Het is de gouverneur van het district waar die plaats ligt. Hij wordt beschuldigd van terrorisme. Volgens de politie was hij betrokken bij de aanslag, waarbij tien dagen geleden tientallen doden vielen. De verantwoordelijkheid werd opgeëist door de Somalische terreurgroep Al-Shabaab. Maar volgens de president van Kenia heeft die er niets mee te maken, maar zitten lokale politieke netwerken achter de aanslag. De voetbalbond van Uruguay gaat in beroep tegen de straf van, FIFA, van de FIFA voor Luis Suarez. De FIFA heeft de Uruguayaanse spits voor negen wedstrijden geschorst. En ook heeft Suarez een stadionverbod voor vier maanden opgelegd gekregen. Dat betekent dat hij ook niet mag uitkomen voor zijn eigen club Liverpool. President Mujica van Uruguay noemt de straf onzin. Hij vindt dat de FIFA zich er niet mee moet bemoeien omdat de scheidsrechter de overtreding niet heeft bestraft. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot 12 graden. Morgen kans op een bui, vooral in de middag.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 Welkom bij deze Alternative FM. Was bijna te laat. Moest nog een, mijn nieuwe hond uitlaten op het Zandvoortse strand. dat is een, van een Uruguayaanse soort. En ik heb me laten vertellen, het is een Suarez sterrier. Dus nooit van gehoord? Nee? als je hem één keer, eh, als, eh, als hij één keer ergens zijn tanden in zit, dan laat hij ook niet meer los. Dus dat, eh, dat gebeurt. Maar goed. Flauw. Flauw! <laughs> ja. ja. Ik zal nog even met een voetbalgrapje beginnen. we hebben het net in het nieuws kunnen horen dat hij voor, voor tig maanden is geschorst. En zelfs op presidentieel niveau beginnen zich daar ook al het een en ander af te spelen. Ze beginnen zich overal mee te bemoeien. Het wordt haast politiek dat hele WK voetbal. Nou, dat gaan we vandaag in ieder geval niet doen. Eh, we gaan zo direct eh, in ieder geval lekker live muziek uh, doen. Doen we met Michel Ebbe en met Brechtje Lacour. straks als, als ze even klaar zijn, dan gaan we natuurlijk eventjes ook praten. Want de wereld van de muziek is erg klein, kan ik je zeggen. Want als ik een beetje zo naar links kijk, dan kijk ik Brechtje Lacour aan. Maar daar is eh, binnen haar familie is iemand gelinkt die ik dan ook weer eh, zwaar ken. En <laughs> ja, ja, Pablo. Dat is wel gehoord van Pablo. Ja, Andor eh, Sandberg en ik hebben, een, hebben een gemeenschappelijke band met Pablo. Pablo heeft ook de bevrijdingspopradio gedaan samen met Andor. En Pablo is, Pablo Meegdes, is de zwager van Brechtje Lacour. Ja, gaan we dan toch zo direct nog even over hebben. Want, eh, want ja, dat vind ik, eh, vind ik altijd wel even leuk. Hoe, hoe klein is de muziekwereld? Nou, daar dus. Eh, dat is een van de, van de kanten van het verhaal. Maar we gaan natuurlijk ook nog even heel fijn nog even wat muziek laten horen. Eerst nog even twee nummers. Dan ga ik toch even de muzikanten vragen of ze plaats willen nemen straks achter de microfoon met instrument en al. Want ja, we moeten natuurlijk ook nog een beetje live muziek. Ik denk dat als ik kijk naar, zo, naar Marcus, dan ziet het er allemaal wel goed uit. En kunnen we zo dadelijk wel over een minuut of eh, tien, elf denk ik wel gaan beginnen. Eh, eerst even nog wat steviger werk hier bij uh, de FM. Het eh, zijn van mannen uit Zeeland, uit de buurt van Bruinissen komen ze vandaan. Altijd heel erg leuk. dit is toch ook altijd lekker om naar te luisteren. Ja, en hij doet het nog altijd wel goed hoor, eerlijk gezegd. Het is Shockwave Lover van Jimmy Dumbell. Het is 9 minuten over 8. En zo dadelijk dus de banjo en de akoestische gitaar van Michel en de zang van Brechtje erbij. word ik ook nog gekiekt. Ik heb wel ook eerlijk gezegd. Door eh, de gasten eh, van, eh, van vandaag, Brechtje, die heeft een hele mooie, schitterende... Nou, moet ik, oh, dan moet ik zeker eventjes zo gaan staan. En dan eventjes met een hele leuke lach zo... Ja, sta ik er zo goed op? Ja, dankjewel. Heb ik dat ook weer fijn geregeld. dat was dus Martine Bond. Wel even het achtergrondmuziekje er even bij pakken. die was hier ooit nog te gast. Dat was ergens in mei is alweer dik een maand eh, geleden dat eh, zij geweest is. We hebben ook nog eh, een eigen opname van dat nummer wat je net hebt gehoord. On the Run. En daarvoor hoorde je Shockwave Lover van niemand minder dan Jimmy Dumbell. We gaan eens eventjes eens kijken naar de andere kant. en luisteren ook naar de andere kant of Brechtje en eh, Michel klaar zijn eh, voor eh, hun aandeel in het programma. Het eerste aandeel, want er, komt nog, er komt nog veel meer. Hoeveel nummers wilden jullie eigenlijk spelen? Want dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet gevraagd. Daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Oh, we hebben dus nog... ja, we hebben wel een gesprek gevoerd. Nou, leuk, we komen wel even langs. Maar nooit gesproken over hoeveel nummers natuurlijk. Nee, we, doen, we hebben net afgesproken dat we er vier doen ieder. Dus vier, ieder? Ja, vier mijn liedjes en vier Michel liedjes. Vier Michel liedjes en vier brechtje berichtje In blokjes van twee. Wat zeg je? In blokjes van twee. In blokjes van twee. Nou, dat gaan we, dan, eh, gaan we nu meteen eh, er tegenaan. Want anders dan, eh, dan gaat dat allemaal weer van zijn tijd af. En straks in de tweede uur dan gaan we natuurlijk ook nog even met de dame en de heer aan de andere kant nog even praten. Goed, Michel heeft zijn banjo in zijn handen. Brechtje staat klaar. Ik zou bijna willen vragen, wat is jullie eerste nummer wat jullie gaan laten horen? De single You Don't Know ah, die is dat, uit. dat is een hele, hele leuk nummer. Draai draaien we al een tijdje. Jee. Ehm, it out. altijd een applaus voor het eerste nummer. En dat was eh, de single die we hier al een tijdje eh, draaien bij, eh, bij Alternative FM. Ja, <clears throat> zo gaat dat dan. En deze klinkt natuurlijk totaal anders. Gewoon lekker in onze eigen studio. Dus, maar goed, we gaan naar het volgende nummer. Welk is dat, uh, Brigitte? Baby's Blue Eyes. Baby's Blue Eyes. Ja. Is dit een Michel nummer of een uh, Brigitte? Dit is een Brigitte nummer. Is ook een oh, nummer. Oké. <laughs> off to get my juice back on to feel alive, alive, alive, and to ride, ride, ride. To drink my beers and smoke my cigarettes and make stupid jokes while dancing in some fancy dress I don't feel comfortable Sometimes you annoy me cause it's hard to stand one's ground and still be civilized. But we try, try, try. Dat was eh, even de kop eh, voor eh, dit moment tussen Van Brechtje en van, van Michel... die we net eventjes gehoord hebben. Maar we gaan natuurlijk ook vrolijk verder met alles wat wij hier in deze machine hebben zitten. Tenminste, dan moet er natuurlijk wel even wat uitkomen. En dat is Tim van Doren. story. duo, dit eh, duo uit Rotterdam. Eh, Vera en Peter. Vera eh, Jessen Jurend heet zij volledig. de meisjesnaam is Jurend. En Peter, uh, yes, uh, Peter komt uit, oorspronkelijk uit Denemarken. Daarom hebben ze ook besloten om Sammerhoes te heten. En dit was van het eerste album wat, wat ze hebben uitgebracht. Eh heet het eigenlijk. Daarvoor Easy van eh, Tim van Doorn, oud-deelnemer van eh, de Grote Prijs eh, van Nederland uit 2012, als ik het wel heb. Hij stond onder andere in de finale met Rogier Pelgrim. Daar, daar zat Tim in verstopt. En nou ja, dat is, het is toch, gaat toch ook allemaal wel de goede kant op met hem. En eh, dat was een blokje van twee. En het is half negen. Dus eh, we geven er weer een snok aan. En ik denk dat ik nu weer even uit de keuken eh, een techneut moet, moet gaan roepen. Want die moet nu zo langzamerhand deze kant op komen. Marcus! <laughs> ja, dan sta je dan met je bakje koffie, hè? <laughs> dus, we, gaan, we gaan weer naar twee nummers luisteren van, van Brechtje en van, van Michel. dat, dat gaan we nu zo langzamerhand doen. Ehm, en dat zijn dan nummers... Eh, nee, is, eh, ja, dat is alleen Michel die, eh, die zit Dus, dus, dus gaan we gewoon lekker twee nummers van Michel beluisteren. Ik denk, waarom gaat Brigitte er helemaal niet naartoe lopen? Maar dat is gewoon helemaal... Jij bent wel helemaal solo, geloof ik dan, hè? Ja, we zijn maar een beetje uitrusten. Ja, nou, dat is, oh, dat is... <laughs> Belangrijk. Ja, dat is leuk. Dus? is, is dit nu een Graveltown nummer of is dit gewoon een echt Michel Ebben nummer? het eerste. Ik ga eerst een blokje doen met twee nummers van de cd die we net gereleased hebben. Oké, dus van, van eh, het album van aan. Ja. Oké, laat maar horen. Ik begin ook met de titelsong. Gewoon From Grace. Zo heet de plaat en zo heet het liedje. Oké. The morning came to me when I woke. A dream that stays with me. I felt the world soft and peacefully. Once I was hurt, I froze up from inside. I tried to run, thought I'd hide from me I sought revenge and fought to bitter tears, believes they're folded. I was blind to see. But now I know there's something left to say, and I found I'll dream another day where I believe. from grace. I heard a lie, the one you said to me, it set you free. Falters and guided me, I wrote a song. You know the one I sung, how I don't understand. Love could be wrong. changed my name. I guess I lost all faith, I got confused. Tired of the weight, I felt the pain and acted carelessly. Thought so bright illuminated me. But now I know there's something left say, and I found we'll dream another day where I believe you won't see me fall from grace. quietly. The morning came to me. Yeah. En dat was eh, met de akoestische gitaar. En eh, niet, maar dat hebben de muziekkenners al lang al gehoord, met de banjo. Maar gewoon eh, zoals het Zoals we dat kennen van eh, Neil Young. En dan zo'n eh, mondharmonica ervoor en een akoestische gitaar. En dan, huppatee, spelen maar. heel hard spelen. Heel hard spelen. Dat was trouwens eh, de, de titel Song From Grace van Gravel Town. En de stem was dus natuurlijk van Michel Ebbe. Tweede nummer, Michel. wat, is dat ook van Gravel Town? Ja, het vierde liedje geloof ik van de cd uit mijn hoofd. Room, with, with, you. Is wat rustiger. and a room with a view. Sometimes it turns black, and I need to go outside. Something's holding me back. And there's only one door, so there ain't no compromise. And when it shuts, it just closes my eyes. and there my what I should do. Look, all the beauty that's changing in my room. But if you je jullie. gewoon het, eh, het, eh, het krakende nog even van de, van de gitaar eh, nog een beetje horen Dat, dat maakt het dan allemaal weer heel erg speciaal in zo'n eh, studio als eh, hier. Eh, we gaan weer gauw weer hup, verder. op dit moment treedt de 3J's op. En dat doen ze niet alleen. Want ze hebben daar de, hulp bij van een Amerikaanse singer-songwriter. Ook niet de eerste de beste. Dat is Laurie Lieberman. We hadden het oorspronkelijke plan bedacht om Laurie ook morgen hier in de studio te vragen. Maar toen was er ineens het bezwerende vingertje van Joseph Kali. Dat is de man van Laurie Lieberman. Die zegt, ja, dat gaat nou toch net niet lukken. Dat is jammer. Dus eh, we moeten onze keutel intrekken. En eh, moeten we ook helaas eh, zeggen van dat feest gaat niet door. Maar goed, inmiddels is Lori dus wel in het land. Morgen voor de mensen die eventueel nog een kaartje hebben bij Caprera kunnen ze terecht. Want dan spelen ze opnieuw. Maar eh, voor de mensen die dan nog geen genoeg hebben van Lori Liebermans... Uh, treedt ook nog, geloof ik, dit weekend nog op. In de oude remise, dat is ergens in het noorden van, eh, van het land. Kijk het maar even na. Daar is ook nog te horen en te zien. Maar natuurlijk, omdat zij nogal veel uh, werkt ook met Nederlandse singer-songwriters... hebben we toch ook gemeend om het te draaien haar versie van Watermensen. Het eh, nummer waar eh, zij onder andere ook wat uh, landelijke bekendheid kreeg. bijvoorbeeld bij RTL Boulevard. Het nummer wat ze van de 3J's gewoon eigenhandig gecoverd heeft. Dit nummer is dus haar versie van Watermensen. Het nummer dat heet Water. Hoe kan het ook wat anders? He was like the flood last winter that you couldn't keep away. crashing up against my fortresses until I watch them break. I was driven by his outburst. I surrendered to his rage. My shores were soaked and battered. Nothing ever can. pretend I'm in the lowlands. I'm protected by the walls where a hundred years have come and gone. and still somehow they're strong. Between the veins of silver gray, here in my waterland, where his fits of fluid anger can't uproot me where I stand. slave to your disorder, his intention, my unrest. En dat was eh, weer een Rotterdamse band. Ja, want eh, we hebben ook eh, te maken vandaag met Rotterdamse muzikanten. En dus moeten we natuurlijk ook, dat ook laten doorklinken in ons programma. dat hebben we gedaan met allereerst met Laurie Lieberman. Die komt niet uit Rotterdam, die komt uit Los Angeles. En daarachter dus de Cosmic Carnival. ze waren afgelopen week te zien en te horen op het Oerol in, op de Schelling in de Schelling. Nee, op de Schelling. Eh, ik geloof dat zelfs ook nog een eh, goede Zandvoortse Facebook-vriend daar bij mij eh, geweest is. Daarbij geweest is bij dat optreden van de Cosmic Carnival. Het is inmiddels 13 minuten voor 9. En ik ga eens eventjes naar de andere kant kijken. En daar zie ik een dame en een heer weer klaarstaan. Hadden we net twee nummers van Michel. Maar dat is, ook eigenlijk onder Gravel Town te horen. Maar dan in een wat eh, uitgebreider versie. Dit was alleen maar eh, alleen Michel zelf. Eh, nu weer twee nummers van uh, Brechtje samen met Michel. Maar uh, Brechtje gaat zingen. Dit zijn dus weer twee Brechtje nummers. om het ja, <laughs> dat hè, zo laten we dat maar noemen. welke twee zijn het? The Only Way To Go en Wasted and Waiting. Oké. Ja. change. Ja, ja, ja, ja. Nou, dan hebben we nog, eh, nog één eh, nummer eh, wat nog gespeeld mag worden in dit blokje van twee. Welke, welke is dat? Wasted and Waiting over We? dronken op de stoep zitten. Oké. Cause I'm wasted and waiting. Yeah, I'm wasted and waiting. Ja, ja, ja, ja. Dat waren ze, Michel en uh, Brechtje, voor uh, dit moment. Straks eh, komen ze natuurlijk nog een keer eh, terug in het eh, volgende gedeelte van, van de show. Om het maar eens even plechtstadig uit te drukken. En dat is in het komende uur dan straks dus. maar we hebben nog wat tijd over. Dus we kunnen er nog, nog eentje doen voor, voor 9 uur. En dat is eentje van Marnix Dorenstein. Beter bekend onder X. Want dat is een beetje zijn, zijn alter ego. En dat eh, nummer, dat, eh, dat is een van de eerste nummers eh, die hij eigenlijk uitgebracht heeft. Dat is I Don't Wanna Talk About It. En die ga je dus nu horen tot, tot aan het nieuws van, van 9 uur. En dan gaan we natuurlijk nog, nog twee nummers van dit muzikale tweetal nog tegemoet zien. Maar really wanna talk about it? Do we really have to talk about it? Cause I don't really wanna talk about it. In fact, I really don't wanna talk about it. Yeah, I don't think you'll have anything to say that might be interesting to me about it. It's been really good not talking about it. It's even better not hearing about it. wanna talk about it? Do we really have to talk about it? Cause I don't really wanna talk about it. In fact, I really don't wanna talk about it. Cause I don't wanna hear you say, speak, shout, whisper, mumble anything about it. I don't wanna talk about it. I really don't wanna talk about it. take it as a compliment that you wanna hear my opinion about it. But I don't wanna talk about it. And I don't think you're really listening to what I have to say about it. You see, I think we should actually stop talking about talking about it. Without talking about it. Without even thinking about it. Without talking about thinking about it. Without thinking about talking about it. Yeah, I don't wanna think or talk or dream or vaguely hear a rumor do you really wanna talk about it? Do we really have to talk about it? Cause I don't really wanna talk about it. In fact, I really don't wanna talk about it. In fact, I really don't wanna talk about it. In fact, I really, really, really, really, really, really, really, really just don't wanna talk about it.